als gevolg van zeldzame bloedstolsels nadat ze waren ingeënt met het vaccin. Volgens de toezichthouder is nog niet zeker dat de bloedstolsels zijn veroorzaakt door het vaccin... maar worden de gevallen grondig onderzocht. Intussen zijn ongeveer 5 miljoen Britten inmiddels twee keer gevaccineerd. Werd ook vandaag bekend. En daarnaast hebben meer dan 30 miljoen mensen de eerste dosis toegediend gekregen. Het land wil eind juli alle volwassen inwoners gevaccineerd hebben. Mark Rutte is niet van plan om weg te gaan. Ook niet nadat ChristenUnie-leider Segers had gezegd... De VVD-leider zegt dat hij strijdbaar is. Rutte wijst erop dat het aan partijen zelf is om te beslissen wie ze naar voren schuiven in de formatie. Eerder vandaag liet de VVD weten volop achter Rutte te staan. De Tweede Kamer komt dinsdag bijeen met voorzitter Ariep. De verwachting is dat er daarna een debat is waarin een informateur wordt aangewezen. Meerdere moskeeën in het land hebben een dreigbrief gekregen. Onder meer in Culemborg, Deventer, Enschede en Alkmaar. De organisaties achter de moskeeën hebben aangifte gedaan. De hockeymannen van Bloemendaal hebben zich geplaatst voor de finale van de Euro Hockey League. De wedstrijd tegen het Belgische Royal Leopold Club eindigde in 1-1. Bloemendaal won daarna via shootouts. Tegenstander maandag in de finale is de Duitse club Oelenhorst Mülheim of Athletic Terrassa uit Spanje. De vrouwen van Den Bosch plaatsen zich eerder ook al voor de finale via shootouts tegen Amsterdam. Den Bosch speelt maandag in de finale tegen Club de Campo uit Madrid. Het weer vanavond en vannacht koelt het af tot ongeveer 4 graden. Morgen opnieuw een mix van zon en wolken. Het wordt dan 8 tot 12 graden.